4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De EU moet radicaal andere prioriteiten stellen, vindt minister Wopke Hoekstra van Financiën. In een lezing in Berlijn pleit hij vandaag voor meer aandacht voor Europese defensie, het beschermen van de buitengrenzen en het aanpakken van het klimaatprobleem. Landen die het niet zo nauw nemen met de regels moeten worden aangepakt. Zo wil hij EU-landen die geen vluchtelingen opnemen uit Schengen zetten. Inwoners van die landen kunnen dan niet meer vrij door Europa reizen. Hoekstra ziet graag dat Duitsland hierin het voortouw neemt. Het land staat volgens hem nu te veel aan de zijlijn... terwijl het een cruciale rol kan spelen. In haar woonplaats Houten is zangeres Kinga Ban overleden. Ze was vooral een ster in christelijke kringen. Zo zong ze in de muziekgroep Sela, die moderne kerkmuziek maakt, en in de band van het Pinksterfestival Opwekking. Kinga Ban leed aan borstkanker. Ze was 37 jaar. PKK-leider Öcalan roept op tot een diepgaande maatschappelijke verzoening in Turkije. Dat doet hij in een verklaring die werd voorgelezen door advocaten... die hem voor het eerst in acht jaar tijd hadden mogen bezoeken. De Koerdische voorman, volgens tegenstanders een terrorist, zit sinds 1999 een levenslange celstraf uit op een eiland voor de Turkse kust. Tiger Woods heeft een Medal of Freedom gekregen. Dat is de hoogste presidentiële onderscheiding voor burgers in de Verenigde Staten. President Trump noemde Woods bij de uitreiking een legende en uitzonderlijke atleet. De carrière van Woods leek voorbij na blessures en buitenechtelijke affaires, maar vorige maand won hij voor het eerst in elf jaar weer een major. Na de uitreiking bedankte Woods in een speech zijn ouders voor de steun die ze hem gaven.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 cards and you just made do, look what you just made. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme rij. Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen me in de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers heb ik never ever nooit mijn trust. Ach, ach, ik voor mijn jas. Vroeger trein, nu in PK-klassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Fok de regels, ga niet aanpassen. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafte everywhere. In the game, I just break her, I'm a daddy, yeah.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 a cigarette back, your name and your number. Said I'll call you back, but I didn't do that. Can't help but wonder why we let good things go. When it starts getting personal, feels like every time we try to let in the light, you run for cover.